moet met het nms Journaal. Minister Schouten wil dat alle Nederlandse restaurants kreeften en krabben eerst doden voordat ze worden gekookt. In een Tweede Kamerdebat zei ze dat er in Europees verband naar een verbod op levend koken wordt gekeken. Totdat er is, moeten restaurants wat haar betreft zelf al stappen zetten. Volgens Schouten hebben veel restaurants dat al gedaan... en is er ook op koksopleidingen aandacht voor manieren om kreeften en krabben te bereiden... zonder ze levend te koken. Uit recent Brits onderzoek blijkt dat ook deze dieren waarschijnlijk pijn ervaren. In Duitsland is met een militair eerbetoon formeel afscheid genomen van Angela Merkel... die na 16 jaar terugtreedt als bondskanselier. De ceremonie werd live uitgezonden op televisie. Tijdens de taptoe werden op verzoek van Merkel een kerklied... maar ook een hit van punklegende Nina Hagen gespeeld. In de toespraak zei de vertrekkend bondskanselier dat ze zich dankbaar en nederig voelt. Maar ze waarschuwde ook voor antidemocratische tendensen, zoals complottheorieën. Merkel wordt waarschijnlijk binnen een paar dagen opgevolgd door SPD-leider Scholz. 2000 leerlingen en medewerkers van een Zwitserse privéschool zitten in quarantaine... omdat twee gevallen van de Omicron-variant zijn vastgesteld. Iedereen moet een PCR-test doen. De twee mensen die besmet zijn geraakt met Omicron... hadden vermoedelijk contact gehad met iemand die uit Zuid-Afrika was teruggekeerd... en positief was getest. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in de Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer nog vannacht zo goed als droog. Het kan licht gaan vriezen en plaatselijk ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon, in de middag bewolkt en regen. In het oosten en in Limburg kan ook natte sneeuw vallen.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 She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. Say you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? was like in the song, remember? If you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.